Michel Koenen met het NOS-journaal. Huisartsen in Gelderland zijn vandaag weer begonnen met het inenten met het AstraZeneca-vaccin. Eigenlijk zouden pas maandag de eerste prikken weer worden gezet. Maar in Gelderland lagen nog genoeg vaccins op voorraad. Het vaccineren werd vorig weekend stilgelegd na internationale meldingen van bloedstolsels bij mensen die een eerste prik hadden gekregen. Na een positief advies van het Europees Medicijnagentschap EMA besloot minister De Jonge dat het prikken hervat kon worden. En door de stop zijn ongeveer 200.000 afspraken verzet of afgezegd. In diverse Europese landen is vandaag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. In Duitsland raakten demonstranten slaags met de politie. Ondanks een verbod van de rechter kwamen zo'n 20.000 mensen in de stad Kassel samen. Ook in Oostenrijk, Finland, Roemenië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk waren demonstraties. In Amsterdam is de politie nog altijd bezig met het afvoeren van demonstranten. In Istanbul gaan vrouwen de straat op omdat de Turkse regering het verdrag van Istanbul niet meer erkent. In dat Europese verdrag zijn afspraken gemaakt om geweld tegen vrouwen te verminderen. Volgens leden van de regeringspartij is de inhoud van het verdrag niet in lijn met de traditionele familiewaarden. al maanden zijn er demonstraties om aandacht te vragen voor het stijgend aantal moorden op Turkse vrouwen. Tot nu toe zijn dit jaar al 70 vrouwen in Turkije vermoord. En Jos B., de man die tot 12,5 jaar cel is veroordeeld in de zaak Nicky Verstappen... wordt opnieuw verhoord door de politie. Het Openbaar Ministerie bevestigt een bericht daarover van RTL Nieuws. Waarom hij wordt verhoord is niet bekend. Het hoge beroep in de zaak Verstappen loopt nog. Het weer nog. Vanavond en vannacht bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen eerst nog wat regen, later opklaringen. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt ongeveer 8 graden. De komende dagen verandert er weinig. Vanaf dinsdag draait de wind en wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Geuzenveld. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Amsterdam buiten Veldert is de vertraging een kwartier.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 En Crown met Pump the Stride. Met een oude gouden platen klassiekertje in een nieuw jasje gestoken. Ik zeg hele goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Op deze zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort de eerste uur is natuurlijk het beste van dance, R&B, een beetje pop tussendoor. Dus het laatste nieuws, de party-update en de, eh, het team boven beste plaats voor de dans voor de party-update. Die ziet er natuurlijk nog steeds anders uit, want ja, de avondklok is alweer ingehaald. Het is 9 uur geweest en eh, we zitten nog in een lockdown. Alhoewel, we hebben een nieuwe eh, <laughs> regering en we hebben allemaal gestemd. Jij ook vast, hè? Ja. En ja, Rutte is er weer bij, dus <laughs> hij gaat weer het rand, land, land, rand niet bij het land regeren. Dus loop het nog eventjes, hè, en eh, wie weet, straks uh, vanaf juli zijn we allemaal ingeënt. En ik hoop dan niet met dat gekke ding wat eh, hè, trombose en bloedstollingen krijgt. Nou, nu is het ontkend dat het niet zo is, dat die veilig is. Maar ik ga voor de, diegene uit Leiden als ik mag kiezen. Jans is één prik en dan schijnt het helemaal klaar te zijn. Zie je wel want ik lul weer veel te veel muziek. Daarvoor zit jij in radio gekluisterd. Vandaag hadden we weer een evenementje. Jawel. En hè, dat evenementje, dat was 1500 man. ga ik je straks meer over vertellen. Maar eerst muziek. Nog een plaatje van Block and Crown, omdat ze toch niks beters te doen hebben. Tijdens de lockdown hebben ze heel veel muziek gemaakt. Oude plaatjes in een nieuw jasje gestoken. Een beetje geremixed, een beetje gesampled. Hier is The Way It Is. En volgens mij is dat zo'n eh, Bruce Hornsby, als ik me goed kan herinneren, de jaren 80. a job C C C FM FM FM. FM. you got sugar to be. Now what you hear is not a test, I'm a rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. on and it's on, it's on, on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said the M-A-S-T-E-R-A-G with the double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call the Master G.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 Like a hot for the pot, the pot, the pot, the be, the be, pop, the pop, the, the, the, the, Ja, dat was DJ Piggy met Rappers Revenge. Oftewel, uh, origineel nummer van Rappers Delight. En eh, daarvoor de muziek van Hiva met Deep Snap. Ook een oud plaatje, jaren 90 in een nieuw jasje gestoken. CFM Zandvoort, vandaag hadden we een feestje. Nou, morgen ook nog. Maar vandaag hadden we het belangrijkste feest voor dit programma dan. Een dancefestival op eh, locatie binnenhuizen. Dat is bij, bij, bij Walibi, hè. Vroeger Six Flags, daarvoor ook Walibi. Tegenwoordig heet het weer gewoon Walibi. We hadden vandaag een feestje Friendship Dancefestival Festival. En eh, ja, 1500 man mochten vrij rondhuppelen. Bezoekers werden vooraf getest en uh, kregen dan toegang. Maar ze dan te maken kregen met controles, zoals temperatuurmetingen. En daarna mochten ze zich vrij bewegen over het festivalterrein... en zich zo natuurlijk mogelijk gedragen. En de festivals behoren tot een serie proefevenementen van Field Lab. Evenementen, een initiatief van de overheid en de sectoren... die zakelijke evenementen en publieke evenementen organiseren. Bij die evenementen wordt bekeken hoe tijdens de coronacrisis... op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden in de reeks werd ook al een congres. Een theatervoorstelling van Guido Weijers. Twee voetbalwedstrijden, een concert van André Hazes... en een dancefeest georganiseerd. En morgen hebben we een popfeestje. Uh, met allemaal eh, zangers, om het maar zo te zeggen. Zangers en zangeressen. Ook in Biddinghuizen, ook met 1500 man. Maar eh, ja, eh, we gaan allemaal horen na het weekend... hoe het allemaal verlopen is, Zie je, we hebben Zandvoort, De Nightwalk, zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort... Ja, een beetje kou. Nee, nee, nee. Ik hoor je denken, corona. Nee hoor. Nou ja, gelukkig zit ik in mijn eigen thuisstudio. Kan allemaal tegenwoordig met de techniek, met streamen en zo, zoals het zo mooi heet. Dus ik zit in mijn eentje in de studio. Dus, uh, maar ik kan je vertellen, ik heb geen corona. Maar, eh klinkt misschien gewoon een beetje raar. Muziek. Straks uh, trouwens DJ Mouse met zijn Global House Vibes vanaf 10 uur.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 This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. CFM. we Sepp eh, Skaskalski. Joseph, de eh, Adam Joseph met Believer. En volgens mij is die Sepp een, eh, iemand uit Polen, volgens mij. Want bijna de meeste Polen is me opgevallen. Die hebben iets met ski achter hun naam staan. In ieder geval, het was Believer ook een oud plaatje in een nieuw jasje gestoken. CFM Zandvoort, de Nightwalk Pink Bob wordt mogelijk naar augustus verplaatst. Er ligt een vergunningsaanvraag voor het weekend van 27, 28 en 29 augustus bij de gemeente. Dus eh, ja, het festival wordt altijd gehouden in de Landgraaf. En het stond, eh, of dat staat eigenlijk officieel nog gepland op 18, 19 en 20 juni. Maar dan schijnen we nog niet allemaal ge gevaccineerd te zijn. En ja, je weet het. Hè? Het gaat slecht met corona in Nederland. Nou ja, het gaat goed met corona, maar slechter met ons. Om het maar zo te zeggen. Want, uh, de de boven de 70 7000 besmettingen. Ja, ja ik, ik, ik geloof er niet zo in hoor, maar hè, dat zijn de cijfers. hebben we Zie eens antwoord. Er is nog veel meer aan de hand, want uh, dan ben ik het even kwijt. Ik, uh, ja, Pinkpop, dat heb ik je net verteld. En eh, ja, mogelijk vier mensen zijn anderhalve week geleden besmet geraakt door het coronavirus. Ja, wie niet, maar het is vermoedelijk gebeurd tijdens het testevenement in de Ziggo waarbij André Hazes een concert gaf. En ze gaan nu uitzoeken van hoe of wat, wat hè. Maar 86% van de bezoekers van het concert concert op 7 maart in Amsterdam... heeft de afloop van het concert een tweede coronatest ondergaan. Dat snap ik dan niet, want eh, ze zeggen dat het eh, toch vijf dagen moet duren. Dus, uh, maar, hè? En de dag eerder, ook in de Ziegeldome, hadden we het Back to Life Dance Event... met onder andere Sonny James, Ryan Marciano, Sam Veld, Lucas en Steve, Lady B... die waren allemaal aanwezig. Dus ja, hè, gaat allemaal goed. En de Belgische Dance Festival Tomorrowland is ook uitgesteld tot het eind van de zomer vanwege ja, drie keer rijden. Nee, je mag niet meer rijden, ja, het coronavirus. De komende editie staat nu niet voor eind juli, maar voor eind augustus en begin september eh, op de lijst. En ja, wij Nederlanders gaan er ook allemaal graag naartoe. Dus eh, ja, we zijn benieuwd of dat allemaal kan. En ja, het is in België, dus dan moet het wel eh, geen lockdown en hè, dan moet de corona een beetje voorbij zijn. Maar zal wel straks ingeënt zijn, als je daar aan meewerkt natuurlijk. Dan moet het allemaal wel weer goed komen. Zie je, we hebben het muziek, avond aan je radio gekluisterd. Gary Tuhoi met Shake That. Je hoort het hier in de Nightwalk. Shake shake back up, up my neck, my back. My neck, my back. Till I shake back up, up my neck, my back. My neck, my back. shake back Just do it, do it. Then you roll your tongue from the crack back to the front. Then you suck it all till I shake and come, nigga. Make sure I keep bustin' us, nigga.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 Want in andere lijsten staat hij dan op, op 1. Nou moet ik even heel snel spieken. Want altijd als je zoekt, dan kun je het dan net even niet vinden. Het is eh, Born to Underground van Booker T en uh, Bruce Basil. Vorige week eh, gedraaid voor je. Vandaag heb ik hem toevallig niet bij me. Misschien dat hij straks voorbij komt in de mix van DJ Mouse op. in ieder geval, die man die, die doet het aardig goed. hij doet gesproken stemmen. En echt zo'n hele zware, donkere stem. Is ook een donkere man met een hele grote baard. En zo'n gangster, de oude gangster om het maar zo te zeggen. Maar het is gewoon fantastisch. Ik vind het in ieder geval fantastisch. Dat was eh, Thomas Davis en eh, Brutal Brazil met eh, Do It Properly. En daarvoor horen we AD Block en Paul Parser met Try To Be Strong. En zo het even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10. Mike Down met Structure Funky Stuff op 9. Nine Toes met Same Same. Op 8 Def Punk met One More Time, de 12-inch mix. Aangezien ze uit elkaar gaan. Op 7 Drama en Gorgon City in de remix van de eh, John Smith met You've Done Enough. En op 6 D-Tron met Dr. Malenball. Op 5 Luzu met Summer 91 Looking Back. Op 4 Junior Jack Glory en Justin B in de remix van de eh, Riverstar met Hold Me Up. Op 3 deze week Arman van Helden en A-Track met Ask Me. Op 2 Murphy en Joe McKenna met Clubhouse Casual. En deze week week steeds op één. Volgens mij alweer voor de zesde week op één. Missy en Ghetto Blaster met House Futuring Missy. Die staat deze week op één. Nou, die hebben we al zo vaak gedraaid. En die heb je zeker ook wel heel vaak gehoord hier. Of anders zeker op andere radiostations. Dus ik heb andere muziek, wel nieuwe muziek. Want er komt genoeg nieuwe muziek uit. Zo tijdens deze lockdown. Dus het heeft alweer zijn voordelen. Alhoewel, als je mag kiezen tussen nieuwe muziek of clubfeestjes... of gewone festivals, ja, dan kiezen we toch liever voor dat natuurlijk. Maar in ieder geval, nu op de radio Kelvin Sylvester. Wederom met uh, Bruta Brazil met Backroom DJ. Hey, Brother Kelvin, let's have some fun with this one. Yeah, let's do this, brother. Yeah, let's talk about the bedroom DJ. Peace and blessings. About to share some intimate confessions about the bedroom DJs. This is true. It's where I got my start.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 Nee, nogmaals, het is geen corona. Maar in ieder geval, uh, middernacht zijn we bij met het beste van de clubs op de radio. Alhoewel de clubs gesloten zijn, maar eh, op streaming eh, gebeuren. En ja, de clubs eh, gaan wel door. Sommige clubs dan, sommige festivals alleen dan via de stream. Dus ja, heb je toch nog wat. Dus eh, genoeg lekkere muziek. Ik laat je achter met Aldo Burkamasco met Disco Day. De Space Retro Mix. En ook nog zometeen, misschien nog als we het redden, Talking Buddy.